lopen stil op zijn armen. Slopen stil tussen negen en tien. Slopen stil, is het weer oud, nu? Wie slopen stil? Ik ben not allein. En wel nou nog slechts voor jou die nou lusten, die mooi haar zacht in de oren Slopen stil, voor langzaam wakker. Slopen stil, is voor radio nood.